Dat zegt de Europese toezichthouder CEBS. Bij de stresstest werden sterk verslechterde economische omstandigheden gesimuleerd... zoals stijgende werkloosheid, dalende aandelenkoersen... en een groei van het aantal faillissementen. De test moest duidelijkheid geven over welke banken in Europa kwetsbaar zijn... en extra financiële steun nodig hebben. Zeven van de 91 banken doorstonden de stresstest niet. Het gaat om vijf Spaanse, een Griekse en een Duitse bank... Ze hebben te weinig kapitaal om een volgende crisis te doorstaan. Om dat te bewerkstelligen moeten de zeven banken in totaal 3,5 miljard euro aan extra kapitaal ophalen, zegt de Europese toezichthouder. De exclusieve wilde beluga caviar mag weer worden verkocht. De internationale toezichthouder voor bedreigde diersoorten CITES heeft dat bekendgemaakt. De organisatie heeft overeenstemming bereikt met de landen rond de Kaspische Zee over de vangstquota voor zes steursoorten, waaronder de beluga-steur. Die geldt als een van de exclusiefste. Vorig jaar mocht er niet worden gevist op wilde steur... omdat er geen akkoord was over de vangstquota. Wilde beluga caviar kost 8,50 euro per gram. Vijf keer zoveel als gekweekte caviar. Het weer verspreidt over het land enkele buien, vooral in Limburg met onweer.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 En op dit moment lopen alle mensen binnen. Mag rustig gepraat worden hoor, want dat verhoogt alleen maar de sfeer. Ik heb bij me Rieneke Zwarts en die heeft piano pianoles van een van de bandleden van Mulder en Mulder. Die direct weer gaan optreden. Mag ik even vragen Rieneke, woon je in Zandvoort? Ik woon in Zandvoort, ja. En? Eh, wat, eh. wat, wat, studeer je? Klassiek? Of, nou, mijn voorkeur gaat naar klassiek, maar jazz mag ook wel hoor. En wat krijg je voor les? Van Johan krijg ik heel goed les. En eh, dat bevalt goed? Dat bevalt heel goed. Kan ik iedereen aanbevelen. Nou, dat is eh, prettig. Maar wij gaan nog even door. Want direct gaat de band Mulder en Mulder zich weer klaarmaken voor een, eh, nog een setje van een stuk of vier of vijf nummers. Maar ondertussen gaan wij heerlijk verder met fijne MUZIEK just met Images op Washington, een heerlijk nummer. Maar we gaan nu weer live eh, van start met Mulder en Mulder. Ba-da-da-do-ba-da-da, da de Pepe. weer water om te drinken. Maar in zo'n gezellige bar doe je dat nou eenmaal niet. Dat is meer toch een lekker wijntje of een biertje. We gaan verder met het volgende werkje. En dat is getiteld... Fly Me to the Moon. see what spring is like under the and moss. In other words, hold my hand. In other words, oh baby darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all oh, other words, please be too. what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, oh baby darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forever. You are all I long for. other words, please be true. In other words, in other words, in other words, oh baby, I love you. Of zoals Frank Sinatra zei, en ook in een hotel zeer gepast, fly me to your room. Wij gaan verder met het eh, volgende werkje. Dat ga ik lezen, dat kunt u gelukkig niet zien op de radio, maar wegens de voortschrijdende leeftijd enzovoorts. Van Cole Porter, het prachtige nummer uit de musical Paris, Let's Fall in Love. When the little blue bird, who has never said a word, starts to sing, spring, spring. When the little blue from the bottom of the dell, starts to ring, ding, ding. When the little blue clerk, in the middle of his work, starts a tune to the moon above, it is nature that is all, simply telling us to fall in love. And that's why birds do it, bees do it, even if the fleas do it. Come on, folks, let's do it. Let's fall in love. in Spain, the best upper sets. Lead the way, and let's do it. Let's do it. Let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it. Not to mention the Finns. Folks in Siam do it think of those Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston, even beans do it. Oh, come on, folks, let's do it. Let's fall in love. bring it out. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it. it shocks them a lot. Why ask if Shed do it? Way to bring me Shed roll in shallow shows. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Cole Porter. Dan gaan wij verder met een, eh, het volgend werkje. Geen enkele jazz-sessie eh, is compleet zonder een stuk van Duke Ellington. Dat moet je spelen. En dat gaan we nu doen in de vorm van Don't Get Around Much. Adam Spoor. Pardon, Anymore. <laughs> En dan voordat... this keeps me going is you say you feel the same Vrijdagavond jazz vanuit Hotel Hoogland met Roy Haldeman, techniek en Fred Kromsberg presentatie. En we hebben vanavond een optreden van de trio Mulder en Mulder. En Johan Mulder, de leider en de pianist, zit bij mij weer aan tafel. Om te vertellen waar hij de komende tijd gaat spelen. Want net schoten een aantal mensen mij al aan. Waar gaat dit trio spelen? Spelen ze ook bijvoorbeeld op de eh, eh, Jazz Behind the Beach eh, hier in Zandvoort? Nee. Nee? Maar dat betekent dat we nog vrij zijn, dus geïnteresseerden kunnen altijd bellen met 023 524 3101. Dat is handig, ja, maar waar spelen jullie nog meer? Eh, op 31 juli is er in Spaarndam kunstmarkt en dan spelen wij eh, een concertje. Dat is echt een beetje een luistertoestand in het, eh, in het kerkje van Spaarndam tussen 3 en 4. Ook jazz? Of, jazz, ja wel jazz. Ja. ja. Staat er, en dat doen we dan met eh, helaas is Peter daar niet bij. Dat doen we met z'n tweetjes, vleugel en eh, de bas. Ja, die, eh, die Peter dat is een, een ruwe jongen geloof ik. Hè? Ja, ja, maar daarom speelt hij ook drums. Ja, Maar ik moet ook wat aardig zeggen. Want samen presenteren wij zo af en toe ook uh, ZFM Jazz op zondag. En dat is aanstaande zondag ook weer van 10 tot uh, 12 uur. En dan ehm, wordt de zaak gepresenteerd door Ronde Wit de Winter. Eh, ik heb een eh, cd in mijn handen. En eh, dat is jullie cd van Johan en Vivian Mulder. Ik heb al gehoord dat die uitverkocht is. Maar ik heb er een in mijn handen. En de titel is East of the Sun. En we gaan natuurlijk daar een nummer van draaien. Voordat jullie ook nog eens een keer een, nog een aantal nummers gaan spelen. Ter afsluiting van twee uur jazz op de vrijdagavond. Onder de rook van de Watertoren vanuit het gastvrije Hotel Hoogland. Laten we gaan luisteren naar Hit That Jive Jack. Hit that jive jack and put it in your pocket till I get back. Time and time it's for no man. I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack and put it in your pocket till I get back. Time and time it's for no man. I ain't got get you five. Da da da. Hit that jive jack. put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man. I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack. Ba da da. Put it in your pocket. standing on the corner of the love jive. But you know that you avoided force to get you five da da da. Hit that jive jack da da. Put it in your pocket. night remains. Daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy that's all right with me. You can have my juicy love, but don't you throw it in the deep blue sea. Give me that brain. Smit was dat met het nummer Flut. En ik herken hem nog van de tijd dat ik heel jong was. En toen hadden we het over Jimmy Smith en Walk on the Wild Side. Maar dat is heel lang geleden. En dat was toch een 45 plaatje luisteraars. En ik zie een aantal mensen hier aan de bar knikken. Die kennen dat nog waren er helemaal gek van in die tijd. Maar waar we vanavond ook gek van zijn is het optreden van live optreden van eh, trio Mulder en Mulder. En zij gaan ons weer verblijden en vergasten met een aantal heerlijke nummertjes. Applaus voor Mulder en Mulder. baby. Just kidding. Dankjewel, My Baby Just Cares For Me. En we gaan verder met een, um, ehm, stukje, What a Difference a Day Made. Maar niet voordat ik heb gezegd dat wij vanavond uiterst relaxed aan het spelen zijn. En dat komt mede dankzij de heer Floris Faber en de staf van dit gezellige hotel Hoogland. Want de eh, ambiance is ook heel belangrijk om muziek in te maken. What a difference a day made. the difference a day. 24 little hours. Brought the sun and the flowers where they used to be rain. My yesterday was blue. Today I'm part of you, dear. A lonely nights and new Since you said you were. There's a rainbow before you. The skies above could be stormy. Since the moment of bliss. for the difference is you. Dan hebben we nog een prachtig werkje van George Gershwin. George en Ira Gershwin, de tekstdichter. Eh, want in het jazzprogramma hoort ook een stuk van Gershwin thuis.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 was al zeker een jaar voor de explosies gedeeltelijk uitgeschakeld. Dat heeft de hoofdtechnicus die op het boorplatform werkte... tegen een onderzoekscommissie in de VS gezegd. In april deden zich twee explosies voor op het boorplatform. Daarbij kwamen elf mensen om het leven. Volgens de technicus werden medewerkers niet door een sirene of op een andere manier gewaarschuwd. De leiding zei dat ze niet wilden dat mensen door een vals alarm uit hun slaap werden gehaald. De Deepwater Horizon werd door BP gehuurd om naar olie te boren in de Golf van Mexico. De Nederlandse banken hebben de Europese stresstest doorstaan. ING, ABN AMRO Fortis, Rabobank en SNS zijn solide genoeg om een crisis aan te kunnen. Dat zegt de Europese toezichthouder. Bij de